Goedemorgen, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Def Rhymes is overleden, zegt Top Notch, het platenlabel waar hij bij zat. De rapper brak in 1999 door en had ook daarna in de Zero's veel hits. Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld. Geld maakt niet gelukkig, mijn vriend Def Rhymes weg. Loop hier op het strand met mijn slippers aan. <laughs> slippers aan. is nog niet duidelijk waaraan Def Rhymes is overleden... maar hij had ernstige hartproblemen. Daarover vertelde hij een paar maanden geleden in de podcast Real Talk. Ik heb een eh, motor in mijn hart. Ja? En die laat mijn bloed lopen. Dat is een overbrugging voor een donorhart. Dus je hebt nu een donorhart? Nee, ik krijg een donorhart. Die krijg je binnenkort? Ik weet niet, zijn er mee bezig. Def Rhymes was 53 jaar. In Rusland zijn vier verdachten aangeklaagd voor terrorisme... na een aanslag op een concertzaal. Afgelopen vrijdagavond schoten meerdere zwaar bewapende mensen om zich heen... en lieten ze explosieven ontploffen. IS zegt dat zij achter de aanslag zitten... maar president Poetin wijst naar iemand anders... vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Poetin is geïnformeerd door het hoofd van de, de FSB, de Veiligheidsdienst. Daar zei men dat, eh, dat de, de daders banden hebben of contacten hebben in Oekraïne. Poetin zei dat, eh, dat ze onderweg waren in de richting van de Oekraïnse grens. En dat daar eh, die grens op een of andere manier zou worden opengehouden. Hij heeft niet uitgelegd hoe dat dan zou moeten gaan. Bij de aanslag kwamen 137 mensen om het leven. Bijna 200 anderen raakten gewond. Het is hommeles in de dartswereld. Twee darters zijn uit het Nederlandse vrouwenteam gestapt... omdat ze het niet zien zitten om langer met transvrouw Noah Lin van Leuven in één team te zitten. Een van hen zegt dat ze zich schaamt dat er een biologische man meedoet in het vrouwenteam. Noah van Leuven was vorig jaar de eerste transvrouw die mee mocht doen in een grote wedstrijd. Sindsdien krijgt ze positieve, maar ook negatieve reacties. Merk je dan terug in dat mensen ja, toch wel lelijk over je doen, achter je rug om. Eh, andere darters? Andere darters ook, ja. Ze zegt dat het jammer is dat veel mensen vergeten zijn dat ze ook een mens is. In het darts hebben vrouwen hun eigen toernooien. Bij enkele wedstrijden spelen ze ook tegen mannen. Het weer, wat sluierbewolking, maar verder zon. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is vanmorgen veel vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad assendelft en Knopend Zaandam. 5 kilometer file met een uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en Knopend Velzen. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 vanuit Almere. Tussen de afrit Almere Haven en Hilversum. 7 kilometer file. Het oponthoud is daar 10 minuten. Dan de a 44 naar Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp. 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En 201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de afrit Nederhorst en Bergen en Loenersloot.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 Pas toen de tram ontspoorde werd het slachtoffer ontdekt. Het kabinet trekt ruim 160 miljoen euro uit voor subsidies aan onderzoeksprojecten. Het geld gaat naar zeven wetenschapsprojecten... bijvoorbeeld voor onderzoek naar eiwitten in het lichaam of cybercriminaliteit vrienden, collega's en zijn voormalige platenlabel melden dat Dev Rhymes is overleden. We kennen hem vooral van hits als Schudden en Doekoe. Hij had al lange tijd hartproblemen. Dev Rhymes was 53 jaar. Het weer, droog en geregeld zon. In de loop van de dag wel meer bewolking. Het wordt zo'n 12 graden.